Er is een vierde tiener aangehouden voor de gefilmde mishandelingen in Gorkum. Het is een jongen van 16. Gisteren meldden meldde zich al drie andere tieners vrijwillig bij de politie. Die denkt nu alle hoofdverdachten te hebben. De mishandelingen maakten veel los toen ze op sociale media kwamen. Mogelijk was een langlopende ruzie tussen twee groepen scholieren aanleiding voor het geweld. Een meisje zou op de kermis in haar billen zijn geknepen. Boodschappenbezorger Picnic gaat voor 250 miljoen euro... een geautomatiseerd distributiecentrum bouwen in Utrecht. Zo zal het sorteren en inpakken geautomatiseerd gebeuren. Ondanks de robotisering is er nog plek voor duizend arbeidsplaatsen. Onder meer voor het onderhoud aan apparaten en de software. Picnic heeft nu 300.000 klanten. Door het nieuwe centrum moet dat er de helft meer worden. Kerstbomen zijn dit jaar een stuk kleiner. Dat komt door twee droge zomers op rij en door larven van de rozenkevers. Die eten de wortels van de bomen op. Positief aan de kleinere bomen is dat ze volgens kenners nu wel iets mooier zijn. De piek is minder uitgegroeid, terwijl de rest van de boom voller is geworden. De bomen zijn daardoor wel 10 tot 20 centimeter korter. Voor de verkoop lijkt het niets uit te maken. Die gaat goed vergeleken met vorig jaar. Kunstbomen worden juist minder verkocht.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 say, dance for me, dance for me, dance for me. ZFM. I'm te, a te che forse stai sentendo me sul damanzale di un tramonto profumano foschi dedicato questo proprio a te. dove sei, non hai bisogno più di me. Ma sono io che adesso cerco te. Não foschie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 哈。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 you put the line through. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Starting the lights together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away. 17 And we got a dream to have a family, a house and everything in between And then uh, suddenly we are 10, 23 And now we got pressure for taking our life more seriously We got a dead end jobs and got bills to pay Have old friends and now our enemies And now I, am thinking back to when I was young Back to the day when I was falling in love He used to meet me on the east side In the city where the sun goes down And every day you know where we ride through the I just wanna leave tonight We can go anywhere we want Drive down to the coast Jump in the sea Just take my hand and come with me Singing We can do anything if we put our mind to it Take your whole life and you put a line through it My love is yours if you're willing to take it Give me your heart cause I ain't gonna break it So come away, starting to taste Starting a life together in a all these ideas came to be So baby, run away with me Run away now, run away now, run away now Run away now, run away now, run away now He used to meet me on the east side She used to meet me on the east side He used to meet me on the east side